Chevrolet Apache truck. Left a little rubber at Sears and Roebuck. Downshifted past Camaro, made a left at the light. Headed down the boulevard, headed for Friday night, singing. Pocket full of diamonds, pocket full of diamonds. well, all I got is all you need. Hit the brakes up on the curb, he leaned into the horn. Mary shouted, I'll be right down from the window on the second floor. Her mama yelled, Get home early, I don't care if it's Friday night. She ran down the walk laughing, We'll be home before it's late. Headed off to the Palomino, the best jukebox around forget about the last five days and get a little loud. Pocket full of diamonds, a pocket full of diamonds, and wings on both my heels. Close your eyes, make a wish, count on the three.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 Dik te Hark met het NOS journaal. In Pakistan wordt de hulpverlening gehinderd door zware regenval. Helikopters blijven vanwege het slechte weer aan de grond. Veel gebieden zijn alleen nog met helikopters bereikbaar... omdat bruggen en wegen zijn verwoest. Door de overstromingen zijn miljoenen mensen getroffen. Het dodental is opgelopen tot 1600. De eerste dagen waren er vooral overstromingen in het noordwesten van Pakistan... maar inmiddels staat ook een strook van 1000 kilometer bij de Indus aan de grens met India onder water. In dat gebied dreigen twee van de grootste en hoogste dammen ter wereld te begeven. Steeds meer landen bieden hulp aan. De Verenigde Staten hebben helikopters en troepen uit Afghanistan laten overkomen... en de NAVO verspreidt voedsel, medicijnen, generatoren en tenten. Bij een ongeluk op de A17 bij Zevenbergen in Brabant is een man van 27 uit Litouwen om het leven gekomen. De politie kreeg gisteravond laat melding van een auto-ongeluk op de A17. Een auto was van de weg geraakt, de 30-jarige bestuurder zat bekneld. Hij ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Uit sporen in de auto bleek dat er mogelijk een tweede slachtoffer was. Maar een zoektocht in de buurt van de auto leverde niets op. Uiteindelijk werd 400 meter verderop het lichaam van de man uit Litouwen gevonden. Volgens de politie is hij na het ongeluk te voet hulp gaan halen en aangereden. Waarom hij op de snelweg liep is onduidelijk. De Indonesische politie heeft twee mannen gearresteerd die van plan zouden zijn geweest om een aanslag te plegen op president Yudhoyono. De twee zijn volgens de politie militante moslims. In een huis dat ze hadden gehuurd in de buurt van Bandung werden grote hoeveelheden chemicaliën gevonden. Het is onduidelijk of daarvan bommen kunnen worden gemaakt. De mannen werden al vier maanden in de gaten gehouden politie wil verder weinig kwijt omdat mogelijk nog meer mensen worden opgepakt. Het weer wisselen bewolkt en hier en daar een bui.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 En al eerder eh, presentator in dit programma, dat tot ver buiten Zandvoort via internet wordt beluisterd. Zoals in Boertangen, Dokkum, maar nu even niet, Brabant, Duitsland en zelfs Brazilië. Rob, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Wanneer was jij hier ook alweer? Ehm, nou, ik denk ongeveer een jaar geleden. Ja, dat was je net, geloof ik, in uh, Zandvoort komen werken. Eh, ja, dat, want was juni vorig jaar. Ik denk dat zal ook wel in augustus geweest zijn. Dat kunnen, ja. ja toen was het wel heel mooi weer, overigens. Ja, beter dan nu. Ja, zeker. Ja. Goed. Ehm, jij hebt het een en ander meegebracht. Maar ik ga even een beginnetje maken. En eigenlijk heel ongewoon meestal begin ik met, eh, gewoon met eh, stevige muziek. Maar ik ga nu beginnen met een zangeres die ik nog nooit heb gedraaid. De 58-jarige Braziliaanse Rosa Passos. Die zichzelf eh, begeleidt op de gitaar en de piano. En ze maakte in 2003 een bijzonder album met de wereldberoemde Amerikaanse bassist Ron Carter. Rosa Passos met stem en Ron Carter met bas in Pocosa de Voce. Você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou. Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa, querido, já estava acostumada guardando você. As flores na janela sorri. calma. Gisteravond hadden we hier uh, als slotact van het, het jazzfestival eh, Hans Dulver, die eh, toch een stevig geluid produceerde. En ik denk, nou, voor degenen die daar geweest zijn, was dit een nummer om zachtjes aan af te kicken. Dit was, de, dit was Scott Hamilton, niet de saxofonist, maar de gitarist. Met een onherkenbaar Giant Steps. Rob, waar ga jij mee ons verrassen? Nou, ik dacht eh, laten we eens eh, beginnen met eh, Michael Bublé. Ehm, natuurlijk iets wat ook jonge mensen wel aanspreekt. want het lijkt een beetje op een, zullen we zeggen, een beetje Sinatra-kloon, toch? maar nou, ja, toch wel leuk en ook een beetje van deze tijd. Dus laten we daar eens mee beginnen. En hoe heet het nummer? Haven't Met You Yet.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 once more. I chose you for the one. Now we're having so much fun. You treated me so kind. I'm about to lose my mind. You made me so. Cause you came and you took control. You touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you. Dit was uh, Blood, Sweat and Tears met als eh, zanger David Clayton Thomas. Ehm, bekend eh, met name denk ik rond 1970, begin jaren 70. toen waren er meer bands die wat invloeden vanuit de jazz hadden. Blood, Sweat and Tears is daar wel een heel goed voorbeeld van. Een ander bijvoorbeeld in die tijd was Chicago. Toen ze nog de Chicago Transit Authority heten. Nou, dus dat was dat. Oké. Eh, ik heb ze even geteld. In mijn verzameling heb ik 39 cd's van Duke Ellington. En ik draai hem veel en veel te weinig. <laughs> Want hij blijft toch een van de grote in de jazz. Niet alleen vanwege zijn uh, fraaie jazzcomposities, maar hij heeft ook complete suites eh, gecomponeerd. En kerkmuziek. En andere klassieke stukken. Ja, hij had dus niet alleen een, een, neus eh, voor talent. Hij wist ook heel goed een band bij elkaar te houden. En eh, een hele mooie klankkleur te realiseren. Dus ik ga hem eh, weer wat vaker uit de kast trekken. En vandaag met zijn compositie Where's the Music. Niet gespeeld door zijn complete band, maar met zijn topsolisten. Hij zelf uiteraard op de piano. En verder Clark Terry trompet, John Sanders trombone, Jimmy Hamilton clarinet, Johnny Hodges altsax, Jimmy Wood bass en Sam Woodyard drums. Where's the music? Música vier tenorspelers brengen op het album Tenor Legacy een ode aan tien beroemde tenorsaxofonisten. En deze My Old Flame was opgedragen aan Zoet Sims en werd gespeeld door Benny Golson, Branford Marsalis, James Carter en Harold Ashley. En de pianist was Geoff Kiezer. Rob, je gaf mij een idee, maar ik weet niet wat het is. Eh, van Bos Keks. Ehm, en het nummer wat we gaan horen is eh, She Was Too Good To Me. Um, Bos Keks, eigenlijk afkomstig uit de popmuziek. Maar eh, al enkele jaren maakt hij eigenlijk alleen nog maar wat jazz-achtige muziek. En eh, wel een interessante man, want hij eh, had eh, altijd een restaurant in San Francisco. En hij, heeft nu een, is een wijnboer. <laughs> en nou ja, wijn en jazz gaat eigenlijk altijd wel goed samen. Ja, dus, whisky hè? ja, nou ja, ja, whisky, ja. ja. whisky en sigaren. <laughs> maar <laughs> maar het, wijn doet het ook goed. Dus ik stel voor dat we naar Boskeks gaan luisteren. She was too good to me. How can I get along now? So close she stood to me. Everything seems all wrong now. She would have brought me the sun, making me smile. That was her fun. If I was mean to her, she'd never say, Go away now. I was a king to her, who's gonna light my way now? It's only natural. I'm so blue. She was too good too good to me. How can I get along now? So close she stood to me. Everything seems all wrong now. She would have brought me the sun, making me smile. That was her fun. I was mean to her, she'd never say go away now. I was a king to her, who's gonna light my way now? It's only natural, I'm so blue. She was too good to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, little darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Fill your eyes, smiles awake you when you rise. Sleep, little darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. So and I will sing a lullaby. Both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I want him everywhere, and if he's beside me, I know I need never care. For to love him is to need him everywhere, knowing Each one believing that love never dies, watching his eyes and hoping I'm always there. beside me, I know I need never care. For to love him is to need him everywhere. Knowing that love is to share. Each one believing that love never dies. Watching his eyes and hoping I'm always there. I will be there. Ja, dat was eh, Roberta Cambarini. Ehm, Here and There and Everywhere en Golden Slumbers van Lennon en McCartney. Eh, dus bekend van de Beatles. Eh, maar ja, Roberta Cambarini vind ik zelf wel een, ehm, een hele goede zangeres. dus daar komen we later nog wel een keer op terug. In het volgende uur wat mij betreft nog wel een keer. Want ik vind het wel erg, erg goed altijd. Afkomstig uit Italië hè? Maar ja. woont al jarenlang in New York. Ja. ja. Goeie mix. Ja. Ja. Oh. oh, vind ik ook. Ehm, afgelopen vrijdagavond eh, draaide ik vanuit Hotel Hoogland twee uiteenlopende versies van het overbekende My Funny Valentine. Een, nummer van Rodgers and Hart uit 1937, gemaakt voor de musical Babes in Arms. En ik vertelde toen dat ik eh, veel verschillende uitvoeringen heb verzameld. En vanmorgen laat ik er weer twee horen. Allereerst instrumentaal. Mal Jackson op de vibrafoon en Horace Silver met een opvallende pianobegeleiding in My Funny Valentine. your figure less than greed, Is your mouth? versie van My Funny Valentine. Uitgevoerd door de Amerikaanse acteur en scenario-schrijver Matt Damon. Die meende ook maar eens een keer een plaatje te moeten maken. Rob, het loopt tegen elven. Hebben we nog een, eh, een aardig geval? Eh, nog één van Elvis Costello en uh, Burt Bacharach. Toledo. through the night you telephoned. I saw the light blinking red beside the cradle. But you very